Dik de met het NOS-journaal. PvdA-leider Cohen wil dat het kabinet mogelijk opstapt. Bij de algemene beschouwing in de Tweede Kamer zei hij dat het kabinet de crisis verkeerd aanpakt... door onder meer buiten in de zorg, te bezuinigen op onderwijs voor kinderen die afwijken... en door de woningmarkt niet te hervormen. Bij het begin van het debat kwam Cohen hevig in botsing met PVV-leider Wilders. Volgens Wilders is de Partij van de Arbeid gedoogpartij. Cohen antwoordde erop dat Wilders dit kabinet mogelijk maakt... en dat Wilders ervoor kan zorgen het kabinet ten vat te brengen. Minister Opstelten vindt de aanslag in Amsterdam een aanslag op de rechtsstaat. Dat is onaanvaardbaar en vreselijk, zei hij. Vannacht is een projectiel op de rechtbank aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid afgevuurd. Daarna zijn volgens de politie twee mannen gevlucht op een motor. Mogelijk is er een mortiergranaat afgevuurd. Een aantal ruiten is gesneuveld. Opstelten wil dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wat er precies is gebeurd, wie de daders zijn en wat hun doelstellingen zijn. De huizenprijzen zijn in augustus sterk gedaald. Volgens het CBS is die opnieuw groter eh, dan in voorgaande maanden. De sterkste daling was in Limburg en in Gelderland. Alleen in Zeeland waren de huizenprijzen hoger. Vanaf volgend jaar worden passagiers die van buiten de EU naar Schiphol vliegen al vroeg gescreend. Gegevens van reizigers worden direct na het inchecken doorgegeven aan de marechaussee. De marechaussee heeft dan de tijd om te kijken of er mensen tussen zitten die bijvoorbeeld geregistreerd staan of illegaal het land proberen binnen te komen. Screening wordt gedaan op 27 vluchten die als riskant worden gezien. De politie in Twente is op zoek naar een Duits gezin in de bossen bij Sipculo. Het zijn een vader, moeder, drie dochters en een baby van drie maanden. Ze hebben ook een aantal honden bij zich. Het gezin is na een gerechtelijke uitspraak op de vlucht. De rechter in Duitsland heeft bepaald dat de kinderen onder toezicht moeten worden gesteld. Begin deze maand werd het gezin gezien in de bossen bij Sipculo. Het weer in het noordwesten bewolkt en hier en daar regen of onmotregen. In het zuidoosten droog en af en toe zon. Temperatuur 17 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMWB. Er wordt vandaag geflitst op de A7 tussen Drachten en Groningen en op de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Gouwen.